12 uur. Jeroen van met het NOS Journaal. De mars tegen de angst die morgen in Brussel zou worden gehouden... is om veiligheidsredenen afgelast. De organisatie komt daarmee tegemoet aan de wens van de autoriteiten. Die zeggen dat de politie de handen vol heeft aan andere zaken. Zo'n 100 mensen liggen nog in ziekenhuizen in België en Frankrijk... na de aanslagen van afgelopen dinsdag. Bij die aanslagen kwamen 31 mensen om het leven. Intussen zijn 24 slachtoffers geïdentificeerd. De A28 tussen Zwolle en Amersfoort is de hoogte van strand Horst afgesloten nadat daar een voetganger was aangereden. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Waarom de man op de snelweg liep is niet bekend. Automobilisten wordt aangeraden om te rijden via de A50 en de A1. Volgens een eerste prognose van Rijkswaterstaat kan de weg op zijn vroegst rond middernacht weer worden vrijgegeven. De familie van Johan Cruijff brengt komende dinsdag een bezoek aan de herdenkingsplek die in het stadion van FC Barcelona is ingericht. De herdenking in Camp Nou zal worden afgesloten met een bijeenkomst voor vrienden en oud-collega's. De zoon van Cruijff, Jordi, zal namens de familie een korte verklaring afleggen. Het condolianceregister voor Johan Cruijff in, de, in Amsterdam blijft vanwege de enorme belangstelling langer toegankelijk. Mensen kunnen nog tot dinsdag terecht bij de Amsterdam Arena om het register te tekenen. Er stonden vandaag lange rijen bij het stadion. De historische stad Palmyra is voor een deel weer in handen van het Syrische regeringsleger. Ook het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat het leger delen van de stad heeft heroverd op islamitische staat. Het leger kreeg erbij hulp van Russische bommenwerpers. Palmyra staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO vanwege de vele Romeinse ruïnes. Het is nog onduidelijk hoe de monumenten eraan toe zijn. Bekend is dat IS tenminste een deel van de 2000 ruïnes en een beroemde zuilengalerij heeft vernield. Maar hoe ernstig is nog niet bekend. Het weer, de bewolking neemt toe en vannacht gaat het regenen.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 Forever lost in love is where I wanna be. Before my heart was drifting, but now I stand still. Caught up in this love, everlasting. this love everlasting. Kevin DJ. Kevin My heart says, take a look into the sky above.